Eh, u kunt ons beluisteren via de kabel op 104.5, in de ether op 106.9 en via het internet op 100, pardon, <laughs> op ZFM-live. En mijn naam is Bart van der Meer. We hebben weer lekker twee uur lang kunnen luisteren naar uh, eh, eh, ZFM Lunch met Ruud. En die is er morgen weer natuurlijk. Vandaag was hij met Dolly en morgen met Angela. En eh, nou, wij hebben vanmiddag twee uur lang heerlijke muziek. Straks Hans. Maar eerst de Kings. you really got me going. You got me so I don't know. dan. Het, eh, het openingsnummer dat was natuurlijk eh, van The Kings You Really Got Me uit uh, eh, 64. Het was hun eerste nummer 1 hit, maar hun derde single alweer. En daarna hoorden we de Sandy Coast met Subject of My Thoughts uit 1966. En ongelooflijk, maar het was geen hit. Dit wel. Oh. Van het album Winter Harvest ehm, zit eh, In My House. Een single uitgebracht in 67 en gecomponeerd door George en Rines natuurlijk. Dat waren de earrings toen de tijd nog. Uh, zijn we alweer toe aan de top, 50, eh, top 40 van 50 jaar geleden. 15 januari 1965. En we hebben zeven nieuwe binnenkomers. Dus we kunnen onze borst nat maken. Op nummer 39 kwam nieuw binnen Dodie West... En dat was ook de hoogste, de hoogste plaats die ze gehaald heeft, heeft met dit nummer Going Out of My Head. Want verder hebben we van haar, eh, wat dit nummer betreft, niet veel meer gehoord. You just walk past me, you don't even know that I exist. Dodie West en Going Out of My Head, nieuw op 39, op 15 januari 1965. Eh, een paar plaatsen hoger, nieuw op 35, The Righteous Brothers met You've Lost That Loving Feeling. We komen dat nummer eh, over een paar plaatsen weer tegen, want dit nummer kwam twee keer binnen in de top 40 in twee verschillende uitvoeringen. Op 35 dus The Righteous Brothers, You've Lost That Loving Feeling. You never close your eyes anymore when I kiss your lips. no tenderness like grief formed in your fingertips. You're trying hard not to show it, but baby. Besides little things I do It makes me just I'd get down on my knees for you. Nieuw op 35, Bill Medley en Bobby Hatfield, The Righteous Brothers en You've Lost That Lovin' Feeling. En weer een paar plaatsen hoger op 33 nieuw, The Seekers en hun allereerste hit I'll Never Find Another You. op 33 eh, The Seekers, I'll Never Find Another You. En verantwoordelijk voor tekst en muziek was Tom Springfield, de broer van Dusty. En hij schreef de eerste paar hits voor de eh, Seekers. Weer twee plekken hoger, nieuw op 31. De opvolger van Tous les garçons et les filles van Françoise Hardy. Hier is Emem. quelque chose qu'en toi je n'aime plus. Quelque chose qui me semble tout jamais. Nieuw op 31, Françoise Erdi en EMM. Een plaatje hoger kwam Del Shannon binnen met een hit. Hij was al sinds 61 bezig met het maken van platen... maar in Engeland nog niet helemaal echt doorgebroken. Maar deze die gaat het toch wel een beetje redden. Hij kwam binnen op 30, Keep Searching. Shannon en Keep Searching. En die kwam dus binnen op 31, nee pardon, 30. Eh, twee plaatsen hoger, You've Lost That Loving Feeling. Die hebben we net gehad inderdaad van de Righteous Brothers. Maar de versie van Silla Black, die kwam ook binnen. Die compositie van Spectre, Barry Bann en Cynthia Weil... die kwam binnen op 28. Hier is Silla. You've Lost That Loving Feeling. You never close your eyes anymore when I kiss... your lips. And there's no tenderness like before in your fingertips. You're trying hard not to show it. welke uitvoering u het beste vindt. Die van Bobby en Bill of die van Silla. You've Lost That Loving Feeling, nieuw op 28. En de hoogste nieuwe binnenkomen op 26. De heren van Manfred Mann en Come Tomorrow. De klapper van de week, week, week. the song of the songbird could replay it's my wrong word, then my dear, that's the song I would borrow. And tonight you would hear the saddest song of the year, and you'd be mine once again come tomorrow. If the song of the swallow could reveal my sorrow, then my dear, he would sing just for you. while in flight. On your windowsill, they lie to tell you all of my tears. And tonight, you would hear the saddest song of the year, and you'd be mine once again. sing just for you. and Bobby Purify and I'm Your Puppet. Heerlijk nummer, even na die zeven nieuwe binnenkomers. I'm Your Puppet van uh, James Warby kwam uit 1976. Tijd voor de tip van Willem. En we hopen maar dat hij hem kan beluisteren... want eh, de internetverbinding met eh, Haarlem is niet zo erg goed op dit moment. Trouwens, hier ook niet hoor, daar gaat het verder niet om. maar hij komt in ieder geval, die tip van Willem van de LP Out of the Blue... En die LP staat ook in de vinyljaren top 40. En wel op de achtste plaats. Dus een, eh, een hele goede LP, dat willen we zeer goed bekeken. En we draaien van, de, van die LP Out of the Blue. Rock and Roll is King. van Willem was dit. Een rock and roll king van de LP Out of the Blue van de Electric Light Orchestra. En Jeff Lynne die ging naar Zwitserland om eh, inspiratie op te doen. En het was daar eh, ten tijde van zijn aankomst ongeveer het weer wat we vandaag hier hebben. En opeens brak de zon door. En toen had hij zomaar Mr. Blue Sky in zijn gedachten. En de rest van de LP die kwam er dus achteraan. Een dubbel LP, wel te verstaan. We gaan naar een andere LP uit 1981, de LP Face Value van Phil Collins... En daar draaien we van In the Air Tonight.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 De zanger Al Stewart en het nummer heette Year of the Cat. Dan gaan we nu naar een LP uit hetzelfde jaar 1977. De LP Rumors van de groep Fleetwood Mac. En daar stonden zes nummers op, zes van elf, die de top 2000 hebben gehaald. Geen enkele LP in de historie van de muziek heeft dat ooit gehaald. Hier is eh, Go Your Own Way. 1977, een compositie van Lindsey Buckingham. Hier was eh, Fleetwood Mac met Go Your Own Way. Zijn we alweer toe aan de laatste van dit eerste uur?